met het NOS Journaal. Rusland heeft een grote aanval uitgevoerd op de Oost-Oekraïnse stad Pavlograd. Het zou gaan om de grootste aanval op de stad sinds het begin van de oorlog. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. De aanval begon vanochtend vroeg en duurde zes uur. Er braken branden uit in gebouwen, waaronder een appartementengebouw en een fabriek. Pavlograd is een strategisch knooppunt in het gebied. Eind vorige maand bezet het Russische leger voor het eerst enkele dorpen in deze regio. Verder vuurde Rusland volgens het Oekraïense leger vannacht meer dan 300 drones af op Oekraïnse steden, waaronder Sumy en Odessa. In totaal vielen daarbij 7 doden en 31 gewonden. In Koevoorde is afgelopen nacht een man van 21 uit Emmen neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Er is een verdachte van 18 die ook uit Drenthe komt opgepakt... omdat hij er mogelijk bij betrokken was. Getuigen zagen na de schietpartij een donkerkleurige personenauto uit wegrijden... maar het is nog onduidelijk of die betrokken was bij de schietpartij. Meer dan 100 gewapende mensen hebben op een snelweg in de buurt van Limoges in Frankrijk auto's aangevallen. Bij de rellen afgelopen nacht raakten 10 agenten gewond. De groep gemaskerde relschoppers blokkeerde de weg en viel auto's aan met vuurwerk. Ze hadden ook cocktails, stenen, ijzeren staven en honkbalknuppels bij zich. De 14e etappe in de Tour de France door de Pyreneeën is gewonnen door Tijmen Aresman. Het is de tweede Nederlandse ritzegen deze Tour na de winst van Mathieu van der Poel in de tweede etappe. Aresman reed op zo'n 37 kilometer van de finish weg uit de kopgroep. Hij won uiteindelijk met een minuut voorsprong op gele truidrager Pogacar en de nummer 2 van het klassement Vingegaard. Het weer vanavond vanuit het zuiden enkele regen- en onweersbuien. Minima vannacht rond 18 graden. Ook morgen trekken buien over met kans op onweer en soms veel neerslag. Het wordt hooguit 22 tot 26 graden. De dagen daarna wisselvallig zomerweer met zon, maar ook buien en hooguit 23 graden.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 My love and my trust if you was One more time. boyfriend. girlfriend. Me and my girlfriend. Down the ride to the It's me and my boyfriend. That's right. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend.